De Amerikanen hebben in de villa van Bin Laden documenten, harde schijf, daar informatie bij zit over de plannen en werkwijze van Al-Qaeda en ook informatie over de schuilplaats van de vermoedelijke opvolger van Bin Laden, Al-Zawahri. In Rotterdam rijden volgende week woensdag tijdens de ochtendspits geen bussen, trams en metro's. De actievoerders willen dat het kabinet en de PVV afzien van de verplichte aanbesteding. En ook zijn ze boos over de 120 miljoen aan bezuinigingen. Het personeel vreest dat de maatregelen leiden tot overvolle trams en bussen, langere wachttijden en minder veiligheid. Mogelijk wordt er later volgende week ook in Den Haag en Amsterdam gestaakt. De politie in Friesland heeft een man aangehouden op aanwijzing van mensen die hun eigen spullen te koop zagen staan op Marktplaats. Vorige week werden van een theatergroep zeven microfoons met zender gestolen. Een paar dagen later ontdekte de groep de microfoons op de site marktplaats.nl. Na overleg met de politie maakten ze een afspraak met de aanbieder. En toen het inderdaad om hun spullen ging, hield de politie de verkoper aan. Na de bekerfinale van aanstaande zondag komt er geen groot feest met de supporters. Zowel FC Twente als Ajax ziet af van een huldiging. De twee clubs willen zich meteen na de finale richten op de competitiewedstrijd van een week later, die beslissend is voor het kampioenschap. De finale van het toernooi om de knvb weker is zondag om 6 uur in de Kuip in Rotterdam. En dan nog het weer. Het is eh, vandaag vrij zonnig. Alleen in het noordoosten enkele stapelwolken. Het is een graad of 13. Morgen is er meer bewolking. En er is dan ook een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.